Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merkel is tevreden over het akkoord over de Griekse schuldencrisis. Volgens haar hebben de eurolanden laten zien dat ze in moeilijke tijden kunnen doen wat nodig is. De landen stellen 109 miljard euro beschikbaar. Een deel van het geld komt van de banken en andere financiële instellingen. Zij staan garant voor 37 miljard euro. Merkel benadrukte dat andere landen met problemen niet zomaar op hulp van de banken hoeven te rekenen. De oplossing die de eurolanden hebben bereikt geldt alleen voor Griekenland, zei Merkel. De leiders van de eurolanden hebben ook besloten het noodfonds voor de euro flexibeler in te zetten. Voortaan kunnen ook landen die nog niet in acute nood zijn worden geholpen. De Franse president Sarkozy zei na afloop dat hiermee de eerste stappen zijn gezet voor een Europese tegenhanger van het Internationaal Monetair Fonds. De Griekse premier Papandreou zei dat het akkoord een verlichting betekent van de last die het Griekse volk moet dragen. De hittegolf in de Verenigde Staten heeft tot nu toe aan zeker 22 mensen het leven gekost. In het midden en oosten van het land lijden miljoenen mensen onder temperaturen tot 40 graden. Vooral ouderen, jonge kinderen en zieken hebben last van de hitte. De hoge temperaturen, die gepaard gaan met een hoge luchtvochtigheid, houden volgens weerkundigen voorlopig aan. Op sommige plekken zijn daarom maatregelen genomen... Zo mogen inwoners van Chicago hun gazonnen niet maaien en moeten ze hun auto's zo min mogelijk stationair laten draaien om vorming van extra smog te voorkomen. In Londen is de Britse schilder Lucian Freud overleden. Hij was 88 jaar. Freud schilderde vooral rauwe realistische naakten en portretten. Lucian Freud was de kleinzoon van de beroemde Oostenrijkse psychiater Sigmund Freud. Hij werd geboren in Berlijn, maar zijn gezin week in 1933 uit naar Engeland. Lucian Freud overleed na een kort ziekbed. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima tussen 10 en 13 graden. Overdag veel bewolking en in het binnenland wat buien, dan wordt het 18 à 19 graden. Dit was het NOS Show.